Nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS het ingestorte pand in Antwerpen. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. De twee werden sinds gisteravond vermist nadat een gebouw in het centrum van Antwerpen volledig was weggeblazen. De oorzaak is mogelijk een gasexplosie. 14 mensen raakten gewond, 6 zijn zwaar gewond, van wie één in kritieke toestand. Grote gemeenten verhogen dit jaar de gemeentelijke belastingen, maar de stijging blijft beperkt. Dat zegt het onderzoekscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, dat de tarieven van 38 gemeenten heeft onderzocht. De onroerend zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gaan iets omhoog. Maar de gewilde stijging is lager dan inflatie. Alles bij elkaar komt het erop neer dat huiseigenaren gemiddeld 677 euro per jaar gaan betalen. 4 euro meer dan in 2017. Huurders betalen 329 euro, 1 euro meer dan vorig jaar. Bangladesh en Myanmar hebben nadere afspraken gemaakt over de terugkeer van de honderdduizenden Rohingya. Voor de repatriëring wordt twee jaar uitgetrokken. De leden van de moslimminderheid worden in Myanmar eerst ondergebracht in opvangkampen. Daar blijven ze zolang hun huizen nog niet door Myanmar zijn herbouwd. Wanneer de repatriëring begint is nog niet duidelijk. Er is een deltaplan nodig voor huurders in aardbevingsgebied Groningen. Volgens de Woonbond is er te weinig aandacht voor deze groep, terwijl die ook schade heeft van de aardbevingen. De Belangenvereniging vindt dat het nu te lang duurt voordat huurders duidelijkheid hebben over wat er gaat gebeuren met hun woning. In het deltaplan moet staan wie verantwoordelijk is voor de schadeafhandeling en hoe lang het duurt voor alle woningen zijn gerepareerd en verstevigd.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 Maar ook op de A7 van Hoorn naar Zandam moet je echt veel geduld hebben. Tussen Hoorn en Purmerend staat 15 kilometer door een ongeluk. De weg is dan wel weer vrij, maar de vertraging is nog wel zo'n anderhalf uur. Meerdere ongelukken vanochtend op eh, de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daarom staat tussen Alkmaar en Velzen nog 10 kilometer. Een eh, half uur vertraging. En bij knooppunt Raasdorp Even verderop staat er nog 4 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Utrecht 11 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op eh, de A15 van eh, Gorkum naar Europoort tussen Gorkum en IJsselmonde 22 kilometer. Ze zijn nog steeds bezig met het bergen van eh, de vrachtwagen. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Ik kan er langs via de parallelbaan, maar de vertraging is wel anderhalf uur. A16 Breda-Rotterdam. Ook anderhalf uur vertraging tussen Breda-Noord en knooppunt Ridderkerk. 25 kilometer staat er. De andere kant op, dus richting Breda, een uur vertraging voor het eh, knooppunt Ridderkerk. En daardoor weer aansluit op de A20 richting Gouda. Tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Brechtseplein drie kwartier vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland. Tussen eh, Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam-Noord drie kwartier vertraging door een ongeluk.